O kind, als kan jouw toekomt, denk wat jou in het leven was. Klopt mij het hart tot aan de keel en zit ik dag en nacht. Want wat mij het hart soms kloppen doet, waarbij ik geen rust meer vind. Ach, lieve rust op jou een vloek, gij zijt maar een werkmanskind. Ach, niet rust op jou een vloek, gij zijt maar een werkmanskind. Lief kind, als ik zo naar jou kijk, rolt langs mijn wang een traan dan vraag ik mij wel honderdmaal, wat hebben we toch misdaan? Dat van de wieg tot aan het graf ons lot zo donker tiert. Ach lieve rust op jou een vloek, gij zijt maar een werkmanskind. Ach lieve rust op jou een vloek, gij zijt maar een werkmanskind. Ach lief, als jij straks groter bent en jij jouw weg moet gaan, dan merk je pas hoe zwaar het is op eigen benen staan. Omdat men hier op deze aard het geld het meest bemint. Ach lieve rust op jou een vloek, gij zijt maar een werkmanskind. Ach lieve rust op jou een vloek, gij zijt maar een werkmanskind. Ach lieve rust op jou een vloek, gij zijt maar een werkmanskind. Ach lieve rust op jou een vloek, gij zijt maar een werkmanskind.